Verslaggever Edwin van den Berg. Die arrestatie gebeurde in de wijk Lombardije toen de politie informatie kreeg... dat een groep van zo'n 60 Duitse fans van Union Berlin de confrontatie zochten met Feyenoord supporters. De politie wist ook op dat moment dat die groep Duitse fans meerdere voorwerpen bij zich had om die confrontatie aan te gaan. Ook in de omgeving van de Kuip was het onrustig. Daar kreeg een groep Duitse fans het aan de stok met de ME. Hierbij werd ook een politiehond ingezet. Eén ME'er en drie supporters werden gebeten. Deze drie fans zijn ook opgepakt. Inmiddels is de wedstrijd in de Kuip afgelopen. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van Union Berlin. Turkije heeft een aanklacht ingediend tegen rapper Murda. Volgens de regering zou hij in zijn nummers het gebruik van drugs verheerlijken. De aanklacht zou kunnen zorgen voor een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar. Murda werd zaterdag op het vliegveld van Istanbul aangehouden. Een dag erna kwam hij weer vrij, maar hij mag Turkije niet verlaten. Kapotte dakpannen, omgewaaide bomen en gesneuvelde ramen. Het slechte weer van vandaag heeft flink wat schade aangericht. Zo ook voor deze bewoners van een appartementencomplex in Amsterdam. Want zij werden wakker met natte voeten. Kwam van alle kanten eh, kwam het naar beneden zetten. Het leek wel of de douche eh, aanstond. Eh, nou ja, als je naar het plafond kijkt, dan zie je al plekken en kastjes. Alles, alles onder water. Mijn vriendin is ook nog jarig vandaag. Dus we zouden eigenlijk een verjaardag vieren hier. Nou, dat is dus in het water gelopen letterlijk. Ja, klote dag. De lekkage kwam door een verbouwing. Er wordt een extra verdieping gebouwd. Niet alleen de bewoners hadden wateroverlast. Ook bij de net geopende supermarkt onder het complex stroomde water uit het plafond. Het weer. Vanavond neemt de wind iets af, maar vanavond gaat het weer harder waaien. In het noorden valt ook nog wat regen.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 Eh, het is eventjes voor de mensen die dat, die dat denken wat er aan de hand is. Ehm, het systeem ehm, heeft dan op een gegeven moment na drie minuten gaat hij dan gaat hij aan. Dan gaat er een non-stop lopen. Maar dat gebeurt dus nu even niet. Ehm, normaal gesproken is dat zo dat dan het programma Nashville wordt geladen. Dus dat, dat gebeurt dan. En dan is het de bedoeling dat daar eh, dan muziek uitkomt. komt. maar op een een of andere duistere manier eh, gebeurt er nu even niks. Eh, gelukkig zijn de techneuten hier in <laughs> dit gebouw. Dus wat dat er gaat ben ik altijd maar blij dat ze er zijn. Ja, ja, ik hoor wel wat, maar... Ja, ja, ja, ze zijn er, ze zijn er. Nou, dan hoef ik dus ook geen muziek meer te doen. Nou, veel plezier dus met Nashville en Astrid van der Kaai. Around the world. We're playing country up in here, and we're proud of it. I'm gonna get myself Chevy fast. I'm gonna drive until I'm out of gas and the sun hits my face. I really need to give myself some space. I hit the highway out of here. I need a change of atmosphere. Up and down the valleys and the hills. I'm feeling good. I'm on my way. Johnson, Redneck Hollywood. Hartelijk welkom bij de National Radio Show. Mijn naam is Joop Sterk. Ik neem het deze week over van Astrid. Die is zodanig verkouden dat ze de stem kwijt is. En dat is natuurlijk wel een beetje problematisch met een radioshow. Maar de muziek moet doorgaan. En eh, ja, deze show is wel gewoon helemaal door er eh, samengesteld zoals jullie dat gewend zijn. Dus ik mag het deze week aan elkaar praten. We hebben natuurlijk weer het Spotlight album, de Spiegelplaat, de Maandartiest en nog veel meer. En heel veel muziek. En zoals altijd is de tweede plaat een bluegrass plaat. Dit is Sturgill Simpson en Call to Arms. Jewel Simpson en The Call to Arms. Onze eerste digitale brievenbus voor deze week die komt uit België. Het is eh, de formatie Dixie Rose en het nummer komt van hun debuut-EP Alive in a Small Town. Dixie Rose maakt een mix van country, pop, Americana en blues.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 Vows and frosted wedding cakes on to kill the pain. I sink into the eyes of Mary Jane. digitale brievenbus van deze week was dat uit België. Dixie Rose met Eyes of Mary Jane. De volgende plaats die is gloedje, gloedje, bloedje nieuw. Dat is de nieuwe van Blake Shelton. Come Back as a Country Boy. Nashville Radio Show. When I die, I wanna come back as a country boy. No, there ain't no better life if you ask me. If my Then Lord, just keep me dead. Cause a country boy's all that I know is always breaking. My dogs are always barking. My money has trouble making, and my truck has trouble starting. I'm up before the sun, either hauling hay or hunting. My work ain't ever done, but son, I wouldn't trade it for nothing. So we're not. country boy. Spotify. Nashville Radio Show. Trio Williams lived down a dirt road Homemade wine like nobody I know. I dropped by one Friday night and said, Can you help me, Creole? I got a little girl waiting on me and I, I wanna trade her right. He said, I got what you need, son, as we step down in the cellar. He reached through the cobweb as he turned on the light. He said, There might be a little dust on the bottom. But don't let it fool you about what's inside. There might be a little dust on the bottom. But it's one of those things that gets sweeter with time. You were sitting in the porch swing as I pulled up the driveway. My heart was racing as you climbed inside. You stayed over a bit close as we drove down to the lake road the sun fading that big red sky. I reached under the front seat and said, now here's something special. It's just been waiting for a night like tonight. Look, there might be a little dust on the bottle, but don't let it fool you about what's inside. There might be a little dust on the bottle. But it's one of those things that gets sweeter with time. After all these years left on the bottom But it's one of those things That gets sweeter with time It might be a little dust on the bottom But don't let it fool you About what's inside It might be a little dust on the bottom But it's one of those things That gets sweeter 1995, David Lee Murphy. Dit nummer was zijn eerste nummer 1 hit. Hij heeft er nog één gehad, maar die kwam maar liefst 23 jaar <laughs> later. Dus wat dat betreft heeft hij daar eventjes over gedaan. We gaan naar Erin Enderlin en Terry Clark. If there weren't so many damn songs. Nou, gelukkig zijn er wel een hoop, want anders werd het een saaie boel hier. Linda Lynn en Terry Clark. If there weren't so many damn songs. Nou, ik zei het al, gelukkig zijn er heel veel. Want anders werd het een beetje een saaie boel... als je elke week eh, dezelfde 15 platen moest draaien. Het volgende nummer is Send Me The Pillow. Is uitgebracht door heel veel artiesten. Hier in Nederland bijvoorbeeld in 1959 door Lydia en de Melody Strings. Een band waar ook eh, Ben Steneker ooit van eh, uitmaakte. We kunnen ook natuurlijk de Nederlandse versie van Happy and Happy. Ik lig op mijn kussen stil te dromen. En zo zijn er nog veel en veel meer. Dat is trouwens Henk Locklin die het zweet. En de versie waar je nu gaat luisteren, die is van de Everly Brothers. Send Me The Pillow. Send me the pillow that you dream on. Don't you know Oh De Everly Brothers en Send Me The Pillow. Ik hou er dus zo van, van die oude country. Voor degenen die wat later ingeschakeld zijn en die verwachten Astrid hier eh, te, te, hebben op de radio. Helaas, die is zodanig verkouden dat ze de stem kwijt eh, is. Dus je zal het eh, met mij moeten doen. Mijn naam is Joop Sterk, maar ik neem je wel mee natuurlijk met de muziek die Astrid voor jullie heeft uitgekozen. En nu is het de hoogste tijd voor de maandartiest. Dat zijn de Eagles. Het volgende nummer komt van het album On The Border. En Don Henley en Cranfry wilden wat meer rock en iets minder country. Wat resulteerde in een andere producer en ander gitaar Spel van Don Velder. Clan Fry vond dit zo goed klinken dat Don werd gevraagd om het vijfde lid van de Eagles te worden.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 De Major Dundee Band en Out in the Country. En ze waren een paar maanden geleden nog eh, artiest van de maand hier bij de Nashville Radio Show. Het volgende nummer is een van de grootste hits van Johnny Cash. We hebben het over I Walk the Line, maar dit is de versie van Connie Francis. Een Nashville Country Classic. close watch on heart And en I walked the Line, de grote hit van Johnny Cash in een eh, iets ander jasje. We gaan naar Evan Ogden en die heeft een, eh, een, e-mailtje gestuurd eh, naar onze digitale brievenbus. En hij komt uit Austin, Texas. En de country uit de jaren 40 heeft grote invloed gehad op hoe zijn muziek klinkt. Dit is zijn nieuwe single, Everybody Knows Somebody. I got a friend who grew up with Randy Rogers. buddy from the same town as Brad Paisley. It's like everybody knows somebody. So how come none of them ever know about in this here city. And about six of y'all came out to the show tonight. Now don't get me wrong, I'm glad y'all are here with me. But I'm just wondering Gavin Ogden en Everybody Knows Somebody uit Amerika, zijn nieuwste single. Hoogste tijd voor het Spotlight album. En dat is deze week Rascal Flats. Het album Meld uit 2002. Het is hun tweede studioalbum. En eh, het album heeft diverse stijlen. En de o zo bekende stem van Gary LaFox. Het was eh, moeilijk om een keuze te maken. Maar uiteindelijk hebben we vier nummers van dit album voor je klaargezet. In dit uur de eerste twee. En straks nog twee nummers. Dit is eerst Too Good Is True. En daarna Mayberry. Dit is het Nashville Spotlight album. cause and effect, your heart and mine. The way that we connect keeps blowing my mind. call them by their first name Watching the clouds roll by Sometimes I can hear this old earth shouting Through the trees as the wind blows That's when I climb up here on this mountain window on the porch drinking ice cold cherry coke when everything is black and white. de eerste twee nummers van het Spotlight-album Melt van Rascal Flats. Wij gaan naar de Marshall Tucker Band. Time Don't Pass By Here. En we gaan terug naar... 1983. me down. came and signed their name, but only a few of them cried. They put me in a big pine box and dropped me in a deep dark hole. And the preacher said a prayer for my lost soul. Well, they covered me up and left me there devoted friend I see That's a mighty fine box you got Well, he seemed kind of friendly So I asked him the time of day I heard him laughing and I know I heard the was say Time don't pass by here no more Just empty space and fear No plane to fly. but no one here. Cause time don't pass by here. Well, I woke up and wiped a tear away from my eyes. And me and Mary Jane made a paper plane just to see how high we'd fly. just like each passing day she's there and then she's gone and I'm the one that's always getting stoned seems it's hard for me to find where I belong but I think that I'm the happiest when I'm singing the saddest down time don't pass by you'll no one Cause time don't pass by Nashville Radio Show. Old school for life, baby. Well, I never felt 60. Nou, ik liep al wel rond op deze aardkloot, maar of ik helemaal zindelijk was, dat durf ik niet te zeggen. Maar wat een lekkere plaat. Tijd voor een beetje volk, denk ik. Dit zijn Zoe en Cloyd en Rebuild. We gaan naar de muziek, country muziek weliswaar, uit Nederland. Music Road Pilots maken wat mij betreft country muziek zoals country muziek hoort te klinken. Dit is Borrowed Angel. so gentle with her she's mine alone until we part.